Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor een mishandelingszaak in Limburg zijn zeven verdachten opgepakt. In een gebouw in Sittard werden gisternacht vier mensen mishandeld... vertelt deze verslaggever van de Limburger. Mishandeld is misschien nog wel een eh, zachte term. Eh, eh, ze zijn echt wel uh, gruwelijk te pakken, te grazen genomen. zouden bijvoorbeeld hamers zijn gebruikt om die mensen te bewerken... ja, dan hoef ik niemand uit te leggen dat dat niet zachtjes binnenkomt... als zo'n hamer bijvoorbeeld op je knie of op je borst wordt verwerkt... Dus dat zijn stevige verwondingen. De politie ontdekte de groep nadat een van de slachtoffers wist te ontsnappen. Dat was een naakte man die met zijn handen vastgebonden zat. De Europese Centrale Bank verhoogt opnieuw de rente om de hoge prijzen wat tegen te gaan. Er komt 0,25% bij en het wordt nu 3,5%. Het wordt dus weer wat duurder om geld te lenen bij de bank. En ze hopen zo dat de economie wat afkoelt. Het is wel goed nieuws voor je spaarrekening, want daar pak je nu ook meer rente over. De FIFA richt een speciale commissie op om racisme tegen te gaan. De voorzitter wordt de Braziliaanse voetballer Vinicius Junior van Real Madrid... die dit seizoen zelf met racisme te maken kreeg. Er komen ook andere spelers in die commissie te zitten... en met z'n allen gaan ze dan bedenken wat voor straffen er moeten worden uitgedeeld... als er sprake is van racisme op het veld. En een weekje kamperen, gratis eten en ook nog eens een paar honderd euro het kan allemaal bij een boerderij in Ens in Flevoland. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is daar het onkruid te wieden. Twaalf mensen, voornamelijk uit de stad, steken deze week de handen uit de mouwen. Zo ook studenten Johanna. Oh, superleuk. Überhaupt een keer op het land werken. En eh, nou ja, ook bij een, een biodynamisch bedrijf. Leek me ook wel heel interessant. Ooit wil ik wel een keer mijn eigen moestuin. Het is heel eh, zen. Ja, heel rustgevend. De wietcamping dus, bedacht door een uitzendbureau. Op deze manier willen ze de mensen uit uit de stad en het platteland wat dichter bij elkaar brengen. Het weer, er is veel zon, maar in het midden en het oosten van het land hangen er steeds meer wolken in de lucht. Het is 24 tot 28 graden en morgen is er opnieuw veel zon en is het net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Den Haag richting Amsterdam... voor knooppunt Meer 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor knooppunt Burgerveen 10 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart een kwartier. Op de ring van Amsterdam de A10 West tussen Afrit Haarlem en de Koentunnel 10 minuten oponthoud.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 Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. day came up, she made a stop.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 De man was met de vrouwen onderweg naar een uitzichtpunt toen hij ze naar beneden duwde. De man is opgepakt. De problemen met de Prinses Margriet-tunnel in de A7 zijn veroorzaakt door een ontwerpfout. Er is te weinig staal gebruikt en de kwaliteit was niet goed genoeg, zegt Rijkswaterstaat. Eind vorig jaar moest de tunnel ineens maanden dicht... omdat hij deels omhoog kwam door de druk van het grondwater. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima maken tijdens het staatsbezoek aan België volgende week... voor het laatst gebruik van de koninklijke trein. Daarna is de trein uitgerangeerd en gaat hij naar het Spoorwegmuseum. Het weer, zon en stapelwolken en het is 24 tot 28 graden. faster Yeah, I heard on the radio That she always go harder Cause she keeping you on your toes And she's perfectly focused She's lost in the moment put it all on you.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 How many lies have taken your money? Your mother said you should bet. Who has the fun? a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard. There's always the sun. Mm-hmm. There's always the sun.